Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Een voormalig pastoor is veroordeeld tot 10 maanden cel en tbs voor het misbruiken van een jongetje van 12. De man misbruikte de jongen vorige zomer in een douche op een camping in Frankrijk. Hij werkte in de jaren 80 als priester in Zoetermeer. In 1990 werd hij veroordeeld voor misbruik van minderjarige jongens. Ondanks die veroordeling kreeg hij een nieuwe aanstelling als pastoor in Amersfoort. Daar vergreep hij zich opnieuw aan kinderen. Sinds 2010 mag de man geen pastorale functies meer uitoefenen. De Nationale Recherche heeft een prostitutienetwerk in Limburg opgerold dat tientallen jonge Roemeense mannen exploiteerde. Vier verdachten uit Elslo, Egelshoven en Sittard Geleen zijn opgepakt. De Roemenen werden naar Nederland gelokt en hadden geen idee dat ze hier als prostituee moesten werken. Ze raakten hun paspoort kwijt en wat ze verdienden moesten ze afstaan aan hun pooiers. Wie weigerde te werken werd onder druk gezet en gechanteerd. Ook homoseksuele klanten zouden zijn gechanteerd. De zaak kwam aan het rollen toen een van de Roemenen aangifte deed. Het kabinet neemt geen nieuw besluit meer over de Hedwiegepolder. Staatssecretaris Bleker wilde de polder voor een derde onder water zetten en kwam daarmee terug van eerdere plannen. Maar ons voorstel heeft geen meerderheid in de Tweede Kamer en we zijn demissionair, zei Bleker. Volgens hem is het onduidelijk welk voorstel de Kamer wel steunt. Hij wil de beslissing nu overlaten aan het nieuwe kabinet. Vorige week werd duidelijk dat de Vlaamse regering juridische stappen tegen Nederland voorbereidt. Drinkwaterbedrijven willen overal in het land watertappunten plaatsen. Zo willen ze zwerfvuil terugdringen. De watertappunten komen vooral op drukke plekken in landelijk gebied, zoals bij wandel- en fietsroutes. Het idee erachter is dat lege plastic flesjes kunnen worden bijgevuld. Het weer, volop zon, temperatuur 21 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm, dan zo'n 23 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad lange files op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten 8. Vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Muidenberg 3 kilometer. Op de A10 West richting Zaandam voor de Koentunnel 4 A12 Den Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Bunnik 5. De A15 Rotterdam-Gorkum. 5 kilometer bij Hardingsveld-Giessendam. A16 Rotterdam-Breda bij de randweg Dordrecht 5 kilometer. Richting Gouda op de A20 bij Moordrecht 4.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 De helft van de lijst stijgt vandaag, 20 stijgers. Er zijn twee zittenblijvers, 15 dalers. De snelle rekenaars onder ons weten dan dat er drie platen overblijven. En die drie platen komen nieuw binnen. Ruimte wordt gemaakt na 15 weken door Alicia Reed en de Jump Smokers Alone Again. 15 weken voor de Far East Movement samen met Justin Bieber, Live My Life en Everjack Seminologic Can't Stop Me Now. Die verdwijnt na 10 weken alweer uit de lijst. Een goede week is voor Gustavo Lima en Ballade. Dat is de snelste stijger met 10 plaatsen. Snelste dalen, Simple Plan Canane, Summer Paradise en Jason Rulo met Breeding. Beide zakken er namelijk 10. De langs genoteerde plaat is net als vorige week nog steeds in handen van Jason Mraz. I Won't Give Up. Hoewel hij nu langzaamaan moet gaan opgeven, want hij verdwijnt toch naar plek 39 op de lijst. Hij komt vanaf 35. Voor hem dus vier plaatsen verlies. En onderaan de lijst vinden we Madonna, Nicki Minaj en Mia. Give me all your loving. In de 15e week staat die plaats van 37 naar 40. De eerste binnenkomen vinden we straks op plek nummer 37.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 I won't give up. En zakt wel dus van 35 naar 39. Ray Jackson, Call Me Maybe, is ook op de weg terug. De 16e week zakt het van 34 naar 38. En met eigen singles als eh, Bounce. En Feel So Good daar wist de Schotse multitalent Calvin Harris vorig jaar al eh, de hitlijsten mee te bereiken. Een succes van zijn samenwerking met Rihanna, die sloeg toch wel echt alle verwachtingen. In één klap groeide Harris namelijk uit tot een wereldwijd befaamd producer. En dat schept verwachtingen voor zijn aankomende derde studioalbum. Zijn nieuwe single, Let's Go. En het luiden van een hitalarm, dat lijkt toch wel van toepassing op deze plaat. samen met de R&B-zanger eh, Nio dook Harris de studio in om dit staaltje generieke balans op te nemen. Nio die ook meewerkt aan Rihanna's laatste studioalbum Talk That Talk probeert zijn carrière weer een beetje op de rails te krijgen door zijn charmante vocale her en der op hitgevoelige dance rummers te droppen. Zoals op Pitbull Give Me Everything, Let's Go is dus ook zo'n uh, soort kaliber plaat. Ook de, het handgeklap komt er lekker in voor en eh, voorspelbare synthesizers muziekjes. Een versneld stukje in het refrein en dat alles maakt toch weer de weg open voor Harris. Veel succes zal hij met deze plaat maken. Hij kreeg dus de hulp van de grote vriend Neo. En Calvin Harris en Neo komen dus met z'n tweeën binnen met Let's Go. Ze doen dat meteen op plek 37. En ik zou gewoon tegen je baas ook maar even zeggen.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 Let's go, lekker naar buiten toe. Het is lekker weer hier in Zandvoort. Plek 36 deze week voor Flowrider Sia. De Wild Ones levert 5 plaatsen in in de 16e week. En ook Lickily I Follow Rivers zakt naar beneden naar plek 35. En heb je eindelijk je eerste liedje af, dan breng je hem uit en dan gebeurt er helemaal niks. Totdat er een of ander groot meubelconcern komt uit Zweden. Die gebruikt jouw liedje in een commercial en opeens heb je een enorme hit en een even groot verwachtingspatroon voor een opvolger. Wat overkwam eh, Edward Sharp en de Magic Zeros toen hun eh, liedje Home door Ikea gebruikt werd. In de Verenigde Staten was het nummer al eh, eerder opgepikt, maar nadat Ikea hem oppakte was het opeens een hit in geheel Europa. En dan verwacht je ook wat voor de opvolger. volgens de plannen komt deze week al het nieuwe album Hair uit de single is eh, al iets eerder uitgekomen. That's What's Up heet namelijk de nieuwe single. Die zou je zo kunnen zingen in een Amerikaanse kerkdienst die we kennen van eh, de films en de tv. Zelfs het gospelkoor dat ontbreekt niet. Een heel eh, fijn nummer, erg radiovriendelijk zeg maar. Is de nieuwe single van Edward Sharp en de Magic Zeros. That's What's Up. Dat is de tweede binnengang van vandaag. We vinden de plaat meteen op plek 34. king, I'll be the people. But I was feeling such a mess, I thought you. begin van de plaat heb je het gevoel dat je de stofkappen nog uit de kast moet gaan halen. Edward Sharp en de Magic Zero's That's What's Up is de nieuw binnenkomen op 34. 33 is er deze week voor Birdie. People Help the People in de 14e week zakt de plaats van 25 naar 33. En dat tweede worden tijdens een grote talentjacht. zeker niet betekent dat hij een carrière in de muziek kan vergeten. Dat is wel bewezen. Denk ben eens aan grote namen als eh, Adam Lambert, Chris Daughtry en Jennifer Hudson de laatste naam die zich in dat rijtje mag gaan voegen, dat is Dia Frampton. Dat ze afgelopen seizoen tweede werd in de Amerikaanse versie van The Voice. Ze liet er geen uh, gras over groeien en bracht al snel na de finale van The Voice haar album Red uit. En van het album is ook haar nieuwe single Don't Kick the Share afkomstig. Don't Kick the Share is een heerlijk eh, staaltje veel good muziek. En na een bijzondere intro zette Dia in met een meer zoete stem. Die samen met haar teksten een lekker bietje een verslavend effect heeft. Don't kick the share, it can only be better. En zo luidt de simpele, maar toch mooie boodschap van dit nummer. Deze wordt tegen het eind bovendien eh, gecomplimenteerd door een sterke versie van Kid Cudi. Sinds zijn release in januari heeft het nummer eh, nog niet veel weten te bereiken, maar daar komt dus nu wel verandering in. Het is gewoon de hoogste binnenkomer in de Breakdown van deze week. Dia Frapton en Kid Cudi. Don't kick the share deze week op plek 32. people like to just sit, sit around and wait for you to fall. Then bounce back way quicker than you fell down. Uh, laughing in face like what?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 Drie plaatsen verlies. En vier plaatsen naar beneden van 35 naar 39 in de 19e week alweer. Jason Mraz, I Won't Give Up. Van 34 naar 38 in de 16e week. Corey Jepsen, Call Me Maybe. Calvin Harris en Neo, Let's Go. Opnieuw binnen op 37. 36 is voor Flowrider en Sia The Wild Ones. Licky I Follow Rivers zak van 27 naar 35 in de 14e week. En Edward Sharp en The Magic Zeros, That's What's Up, komt nieuw binnen op 34. Birdie People Help The People staat 14 weken in de lijst, zak van 25 naar 33. Dia Frampton en Kid Cudi, Don't Kick The Share, komt nieuw binnen op 32. Alex Clare en Too Close worden je net op nummer 31. In de tweede week dus alweer eh, twee plaatsen van 33 naar 1. 30. Nummer 30 is een plaat die ook vorige week binnenkwam. Toen kwam die binnen op plek 36. En nu gaat hij dus uh, eh, 6 plaatsen omhoog naar 30 alweer. Conor Maynard. Kent Zeno. popping not care. problem. ZFM, Westkust, weerbericht. De zon die eh, schijnt weer flink op deze mooie vrijdag. De temperatuur stijgt vandaag naar 24 graden. Een noordoostelijke wind die waait in eh, poldermatig, aan zee zelfs vrij krachtig. Vanavond en de komende nacht is het dan helder en bij een meest matige noordoostelijk wind daalt de temperatuur naar 14 graden. Morgen dan ligt het hoge drukgebied Peter Martin boven de noorden, Noorse zeesas. En voor ons weer maakt dat dan niet heel veel uit, want het blijft lekker zonnig. De wind die waait uit noordoosten overwegend matig van kracht en temperatuur morgen zo'n 24 graden. Zaterdagnacht en in de nacht naar zondag dan is het eh, nog altijd helder. en Bij een meest eh, matige oostelijke wind daalt temperatuur dan naar 13 graden. Zondag is het alweer eerste Pinksterdag en uh, zal de oost- tot noordoostelijke wind afnemen naar zwak tot hooguit matig. De temperatuur zal dan ook weer wat hoger worden en stijgen naar 25 graden. Verder schijnt de zon weer volop en het blijft ook dan droog. Maandag, tweede Pinksterdag, is het ook prachtig weer met volop zonneschijn. Wel in de middag dan een klein kansje op een lokale onweersbui. Een zwakke wind uit het noordwesten en de temperatuur die stijgend is naar 24 graden. Het ritme van zon.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 En ook voor Flowrider, Whistle zat er winst in. Vorige week kwam de paar binnen op plek nummer 30. Deze week alweer omhoog naar 26. Dus Little Boots, Every Night I Say A Prayer. In de vierde week omhoog van 26 naar 24. Zo Why do I care? I we the cloud. In de vijfde week blijft hij zitten waar hij vorige week ook zat op plek nummer 23. Maar voor Little Boots, Every Night I Say A Prayer. Die gaan in de vierde week omhoog van 26 naar 24. Een groep mannen was aan het oppassen en dachten we hm, gaan gewoon lekker muziek maken. En dan noemen we ons, nou eh, doen we de Babysitter Circus. Everything's gonna be alright. In de derde week omhoog van 24 naar 22.